Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De inzamelingsactie Serious Request van 3FM heeft ruim 11,5 miljoen euro opgebracht voor kinderen met metabole ziekte. Het is de hoogste opbrengst in 10 jaar. Het Glazen Huis stond dit jaar in Zwolle en trok dankzij live optredens veel publiek. Maandagavond waren er ongeregeldheden, waardoor de afgelopen avond het optreden van de band Chef Special werd afgelast. Rond deze tijd begint op NPO Radio 2 traditiegetrouwde Top 2000. De marathonuitzending start met I Set By The van Queens of the Stone Age op nummer 2000... en eindigt op Oudjaarsavond met Bohemian Rhapsody van Queen op nummer 1. In Noord-Syrië zijn strijders van de Koerdische SDF een tegenoffensief begonnen tegen een pro-Turkse rebellengroep. De SDF zou zijn opgerukt bij Manbij, een stad die onlangs werd ingenomen door de pro-Turkse militie SNA. De situatie langs de Turkse grens is al weken explosief. Onderhandelingen over een wapenstilstand zijn vastgelopen. Andere rebellengroepen hebben de strijdbijl wel begraven. Onder leiding van de HTS, de groep die president Assad verjoeg... hebben ze een akkoord bereikt om te gaan samenwerken...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 Ook kunnen huisvrouwen straks aanspraak maken op de gezamenlijke bezittingen die tijdens het huwelijk verworven zijn. De voorstellen leiden in Marokko tot veel discussie, omdat ze voor conservatieven te ver gaan, maar voor progressieven niet ver genoeg. Het weer. Het is vannacht droog met kans op mist.